Carolijn Bari met het NOS Journaal. Ziekenhuismedewerkers willen een duidelijker beleid voor mondkapjes in de ziekenhuizen. Nu hoeven ze op de gangen geen medisch mondkapje op... en bij sommige contacten met patiënten is het ook niet nodig, bij andere patiënten weer wel. Vijf vakbonden en de Patiëntenfederatie Nederland willen dat ziekenhuispersoneel in principe altijd een mondkapje op moet... en het alleen af mogen doen als ze dat zelf verantwoord vinden. In een voorstad van Chicago is een politieman ontslagen... omdat hij een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten. Volgens de politiechef heeft de agent met zijn daad verschillende regels geschonden. Het slachtoffer zat dinsdagavond bij zijn vriendin in de auto. Zij was eerder op de avond doorgereden bij een verkeerscontrole. Toen de agent de auto opnieuw zag en erheen liep... zou de auto achteruit in zijn richting zijn gereden. Omdat de agent voor zijn leven vreesde, opende hij het vuur. De 19-jarige Marcelle Stinet kwam om, zijn vriendin raakte gewond. De zaak leidde eerder deze week tot een demonstratie van ruim 100 mensen. Ook voor vandaag staat een demonstratie gepland. In de Amerikaanse staat Alabama is een lesvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een woonwijk. Voor zover bekend is op de grond niemand gewond geraakt. Op het plein voor het Kambuurstadion in Leeuwarden vierden tientallen supporters dat Kambuur zo goed als zeker de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen eerder op de avond met 3-0 van Roda JC. De supporters op het plein hielden zich niet aan de anderhalve meter regel, is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwden en staken vuurwerk af. De ruimtesonde van de NASA, die gruis van de planetoïde Bennu wist mee te nemen, is onderweg materiaal verloren. De zonde is met zoveel kracht op de planetoïde geland... dat er wat steentjes onder de deksel van de monsterhouder zijn komen te zitten. Daardoor lekken kleine deeltjes nu weg in de ruimte. De onderzoekers proberen zoveel mogelijk materiaal te redden. Het weer. Vandaag is er veel bewolking en soms wat zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt zo'n 15 graden.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 Can't wait another second. way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. Zandvoort. de wijk was een vijf, We waren jong, ik heb gedronken Je ziet er dus ik bel je leed na Ik ken nou al je vlekjes en frikkels Liefde is zo ingewikkeld Kan beter niet bellen nu maar Er zit vast in mijn hoofd is dus je sikkel had je bek met mijn hand op je middel Nu hebben we voor niks gebikkeld Alle fights, beefs en gekibbel Ben je verder gegaan nu in middel Of oh, loop ik ook zo rode meid zoals jij bij mij doet al die mensen ze zijn fake, ik kan niet blij doen Voel me open en we zien wel wat de tijd doet wij doet Het is bijna mijn seizoen Als ik je liet zien Loop je door mijn eh, En als je me niet ziet Denk je langer dus aan mij eh, Maar als ik je niet zie ik je constant door mij En als ik je niet zie Denk je langer dus aan eh, Hart is gebroken en peace maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Ik ben flikker en ik Tipsy, dus ik bel je Annelina. Ik ben ook alleen en niet alleen. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als een vreemd grap is. Ik weet jou het probleem, forever duurt niet lang, nou is niet te zien.